Hallo, kun jij je even voorstellen? Hallo, ja, ik ben eh, Louise Theukens. Wat, wat doe jij zoal in het leven? Wat doe ik zoal in het leven? Eh, hoofdzakelijk schilderen, daar ben ik al mee bezig eh, van mijn vijftiende. Dus ehm, ja. En wat schilder je zoal? Wat schilder ik? Hoofdzakelijk menselijke figuren, ja. Ja, en, en kun je iets vertellen over het werk waar je vanavond mee tentoonstelt? Allee, en de volgende vijf weken natuurlijk. Wat moet ik daarover zeggen? het werk heeft heet. Het een eh, titel? Ja. het heeft een titel. Het ik heb het Reflection genoemd. Dat spreekt voor zich als je het werk ziet. in, in, welke zin, allee, hoe ben je tot die titel gekomen in betrekking tot het beeld? Het is dus een eh, vrouw, hè, want dat past natuurlijk in het thema, daar gaat het over. En eh, ja. Hoe ben je dan op, op Reflection gekomen? Ja. <laughs> Oei, oh, dat gaat niet goed, hè? Wel, gewoon door. Wel, allee, ah. wat, wat heeft u geïnspireerd aan uw eigen werk om daar die titel aan te geven? Daar is een beetje meer uitleg over geven. Ja, dat is moeilijk. Ah, dat is ehm, moeilijk. Moeten ja, de mensen zelf maar. Dus ja, dus vrije interpretatie. Ja, ja, ja, ja, ja. Voor u was het reflection. Okay. Ja, voor mij is het reflection. En eh, wat zijn eigenlijk Zowel uw dromen en verlangens, Marie-Louise. Oh, ah, Dag. Oei. Dat wordt een, een eh. lange uitzending vandaag, ja. <laughs> Verlangen. Nee, alles is goed gelijk het nu is. En mhm. eh, ik leef in mijn droom, dus... Uh, oh, dat kunnen wij niet mensen zeggen. Vertel ja. er eens iets meer over <laughs> dan. ik woon in Senegal. ja, dat is ehm, niet bij de deur, hè? Nee, nee, dat is niet bij de deur. Heel leuk. Ja, en Ah, ik hou mij meestal bezig met eh, schilderen. Dus eh, dat was altijd mijn droom van toen ik 17 was of zoiets. Ja. Om in Afrika te gaan schilderen. Ja, niet Afrika, maar in een warm land in ieder geval. En dan, eh, en dan maar schilderen en, op mijn gemak. Ja, toch even vragen, wat doet je dan nu in dit koud land? <laughs> ik ben eventjes op vakantie. Om mijn familie en mijn vrienden te zien. En schilder je hier dan ook? Of? Eh, ik denk dat ik daar weinig tijd voor heb, hè, want ik moet iedereen, iedereen bezoeken. En, eh, ja. ja. We gaan en dan ga ik weer terug. En wanneer? hoe lang blijf je? Eh, eind december, zodat ik kerstmis nog kan vieren met de kinderen en de familie. Ja. ja, dat is de bedoeling. Ik zie dat jij je dochter ook hebt meegebracht voor vanavond de vernissage. Ah ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ah. Ja, supporteren eh, mij, ja. Is zij ook met kind bezig of eh, iets in die ehm, nee, helemaal niet. Eh, ah, ik heb twee dochters, eentje wel. Ja? Die heeft het ook helemaal in zich. Maar de andere dochter, nee. nee en, en wat doet zij dan in het leven? Zij is verzorgende. Dat is heel belangrijk. Zijn er veel tekort tegenwoordig, hè? Ja, ja. ja voilà. Ja, Even belangrijk. Dat doet ze heel goed en al heel lang. Dat is ook een ja. vorm van kunst, daar mensen verzorgen. Absoluut, ja. absoluut. Heb jij een favoriet nummer? Ja, dat heb ik. Ah. Ja, en dat is Troy van Sinead O'Connor. Oké. Okay. Dublin in a rainstorm. We're sitting in the long grass in summer, keeping warm.

about you. What do you want to do? Does she need you like I do? Do you love her? Is she good for you? Does she hold you? Just sometimes I wonder if I should remember.